Dit is met het NOS Journaal. Rusland blijft volhouden dat de raket die de MH17 neerhaalde... niet is afgevuurd vanuit het Oekraïnse gebied... dat door pro-Russische rebellen werd gecontroleerd. Op nieuwe Russische satellietbeelden is te zien dat het toestel van Malaysia Airlines... boven Oekraïns grondgebied vliegt en wordt vernietigd door een raket. Bij de ramp met de MH17 kwamen 298 mensen om het leven... onder wie 196 Nederlanders. Het OM gaat in beroep in de zaak van de man die op de A2 bij Maarsen vorig jaar een dodelijke aanrijding veroorzaakte. De man was onder invloed van speed toen hij met hoge snelheid inreed op een auto met een gezin. De vader overleefde dat niet, vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. De rechter legde drie jaar cel op, de officier van justitie had acht jaar geëist. Vrouwen die tussen 2004 en 2008 als zelfstandig ondernemer zwanger werden, hebben alsnog recht op een bevallingsuitkering. Volgens de rechter heeft uitkeringsinstantie UWV destijds het VN-vrouwenverdrag geschonden, door zelfstandigen die zwanger waren geen uitkering te geven. In 2004 kwam het recht daarop inderdaad te vervallen, maar het kabinet besloot dit in 2008 weer terug te draaien. De grootste bank van Duitsland is flink onderuit gegaan op de beurs in Frankfurt. Het aandeel van de Deutsche Bank verloor zo'n 6% van zijn waarde. Inmiddels is het aandeel dit jaar al gehalveerd in waarde. Dit weekend heeft bondskanselier Merkel zich laten ontvallen dat staatssteun voor Deutsche Bank uitgesloten is. Het weer nog een afwisseling van zon en wolken, maar het blijft overal zo goed als droog. Morgen kan in het westen wat regen vallen, bij maximaal van een graad of 20. Vanaf donderdag iets wisselvalliger en met zo'n 17 graden iets frisser.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 Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. kissing me, babe. Flowing through my head. There's a question: Is she needing another side of a man? Looking at me, looking at the last three years like I did. I can never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I know can never tell the next day life could be.